4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De eerste staking onder taxichauffeurs in het groepsvervoer in 25 jaar is weer voorbij. Vakbond FNV heeft een akkoord bereikt met werkgeversvereniging KNV Taxi over een hoger loon. De taxichauffeurs krijgen er 3% bij zoals ze hadden gevraagd. Zo'n 100 chauffeurs deden mee aan de staking. Volgens FNV ging het om een kleine staking, zodat bijvoorbeeld vervoer van zieken en gehandicapten door kon gaan. Ook vandaag zoekt de politie verder op het terrein van een kliniek in Den Dolder naar Anne Faber. De man die maandag werd opgepakt voor betrokkenheid bij haar vermissing woonde daar. Tot nu toe zijn er nog geen sporen gevonden op het terrein. De politie zoekt ook in Zeewolde naar Faber samen met militairen en vrijwilligers. Zeewolde is de voormalige woonplaats van de opgepakte verdachte. De van fraude verdachte zorginstelling Richtergroep in Nijmegen is failliet verklaard. De organisatie bood beschermd wonen aan voor kwetsbare mensen. De gemeente Nijmegen deed deze zomer aangifte van fraude... maar het Openbaar Ministerie heeft nog geen besluit genomen over vervolging. Volgens de gemeente heeft de directie van de Richtergroep... voor ruim een miljoen euro gefraudeerd. Op een bedrijventerrein in Tiel hebben archeologen twee grafheuvels van duizenden jaren oud opgegraven. In de grafheuvels lagen de resten van meer dan 40 mensen. Het is volgens de onderzoekers uniek dat er nog zoveel skeletten bewaard zijn gebleven. De grafheuvels zijn rond 1850 jaar voor Christus aangelegd en waren ruim 1500 jaar in gebruik. De oudste resten waren van bewoners van een boerderij naast de grafheuvel. Het weer op sommige plaatsen regent of motregent het af en toe. In het zuiden van het land is het vaker droog en schijnt soms de zon. Het is een graad of 17. Morgen eerst nog regen. Vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt eh, opnieuw maximaal 17 graden. Vanaf vrijdag blijft het droog en wordt het warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met problemen bij Rotterdam en Utrecht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Zoeterwoude en Leidsendam. Een file met een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. Dan Rotterdam op de A15 Europort richting Rotterdam, veel vertraging. Tussen Hoogvliet en Knoop het Plaanplein staat 12 kilometer file na een ongeluk met meerdere auto's. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Europort kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Op de A20 Rotterdam richting Gouda, Rotterdam-Krooswijk, 20 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum ruim een half uur vertraging. Er staat een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 10 minuten vertraging.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 joyful hymn. Silver sunlets reach the sky. I think you better call Tyrone. Call and tell him, come on, help you come get on, your come shit. On, come on. You need to call Tyrone. Call him. And tell him I said.